Dean Saunders. In de finale kreeg de 30-jarige zanger meer stemmen van het publiek dan zijn 16-jarige rivale Simone Nijssen. Zijn broer Ben werd gisteren tot winnaar verkozen van The Voice of Holland bij RTL 4. Feyenoord heeft zijn thuiswedstrijd tegen de Graafschap met 1-0 verloren. Leon Broekhoff van de Graafschap scoorde in de 88ste minuut. Andere wedstrijden in de eredivisie. Willem II won thuis met 1-0 van Vitesse. NEC speelde thuis gelijk tegen NAC. Het werd 2-2 en Heracles AZ eindigde in 0-0. Het weer overwegend bewolkt met een enkele opklaring.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 De Nederlander die deze week in Engeland werd opgepakt in een moordonderzoek is officieel aangeklaagd. De Britse justitie verdenkt de man van 32 ervan dat hij zijn buurvrouw in Bristol heeft gewurgd. De 25-jarige vrouw werd op eerste kerstdag doodgevonden langs de kant van een weg nadat ze een week vermist was geweest. De zaak kreeg veel aandacht. Begin deze week ging een opsporingsprogramma op de Britse televisie over de moord. Een paar dagen later werd de Nederlandse buurman van het slachtoffer opgepakt. Hij is een architect uit Brabant die in Bristol samenwoont met zijn vriendin. Over een motief voor de moord heeft de Britse justitie niets bekendgemaakt. Het Meander Medisch Centrum in Amersfoort is waarschijnlijk nog uren bezig met de ontruiming van het Lichtenberg ziekenhuis. Alle 172 patiënten worden geëvacueerd met ambulances en taxis. De meeste gaan naar de twee andere locaties van Meander in Amersfoort en Baarn. Het ziekenhuis ontruimt uit voorzorg omdat de stroom er kan uitvallen. De locatie Lichtenberg heeft problemen met de stroomvoorziening sinds vrijdag toen er in een transformatorhuisje brand was. Waarschijnlijk kunnen de geëvacueerde patiënten pas over een paar dagen terug. De gouverneur van de Centrale Bank van West-Afrikaanse landen is afgetreden.